9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee bekende Amsterdamse criminelen zijn opgepakt... voor een dubbele liquidatie twee jaar geleden in Spanje, meldt het Parool. Bij de moordaanslag in Malaga kwam een Colombiaans stel om het leven. De ene verdachte werd in Spanje opgepakt. De andere zat al vast in Nederland op verdenking van andere liquidaties. Hij is nogmaals aangehouden. Ze konden worden opgespoord dankzij de inbeslagname van een computerserver in Canada. Daardoor kreeg de Spaanse politie e-mails uit een beveiligde telefoon in handen. Verf met het kankerverwekkende chroom 6 is in meerdere Nederlandse overheidsgebouwen gebruikt. Minister Bruins van Volksgezondheid schrijft dat aan de Tweede Kamer. Het is nog onbekend om welke gebouwen het gaat. Het personeel dat mogelijk in aanraking is gekomen met de verf is ingelicht. De VS heeft kritiek op de Nederlandse inlichtingendiensten. Die hebben na de aanslag op Amsterdam Centraal niet snel genoeg contact gezocht met hun Amerikaanse collega's, zegt ambassadeur Piet Hoekstra. De twee slachtoffers van de aanslag zijn Amerikanen. Ze werden neergestoken door een 19-jarige Afghaan. Volgens Hoekstra was het gelukkig een eenmansactie. Maar als het een complexere aanslag was geweest... met meer daders en meer acties... had de informatieuitwisseling beter moeten zijn. Eerder had Hoekstra lof voor het snelle optreden van de politie... die de Afghaan direct na zijn daad neerschoot. Een groep Tunesiërs eist de vrijlating van zes Tunesische vissers... die vastzitten in Italië. Ze werden eind vorige maand opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Met hun vissersboot sleepten ze een bootje met 14 migranten... de Italiaanse wateren binnen. Volgens hun advocaat zijn de verdachten geen smokkelaars... maar wilden ze alleen mensen in nood redden. De Italiaanse autoriteiten geloven dat niet en houden de Tunesiërs vast. Familie en vrienden van de vissers demonstreren daarom morgen bij de Italiaanse ambassade in Tunis. Het weer, vanavond en vannacht nog kans op een bui, eerst in het zuiden, later ook elders.